Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het Pinksterweekend van 30 en 31 mei konden openen. Maar het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan. Omdat het dan waarschijnlijk meteen al erg druk is. De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal gedaald... mede door de coronacrisis en de gedaalde olieprijs, dat meldt het CBS. De omzet was 2,7 lager dan een jaar eerder... met name doordat de vraag uit het buitenland flink daalde. Dat gold voor de meeste bedrijfstakken in de industrie... maar vooral in de transportmiddelenindustrie. Verschillende bedrijven in die sector legden in maart de fabrieken stil... vanwege de virusuitbraak. Op een vakantiepark in Ede is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Het gaat om Toon R. Een arrestatieteam hield hem aan bij een inval in een vakantiehuisje. Eerder werden andere familieleden opgepakt, onder wie Martin R. Die door het OM wordt gezien als leider van de criminele organisatie. Toon R. was de enige van het netwerk die nog niet was aangehouden. Volgens het OM was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Hij wordt onder meer verdacht van wapenhandel en diverse drugsdelicten. Oud-wielrenner Lance Armstrong heeft bevestigd dat hij al in het begin van zijn carrière doping gebruikte. In een documentaire van de Amerikaanse sportzender ESPN zegt hij dat hij waarschijnlijk 21 jaar was toen hij voor het eerst doping nam. Dat was al voor hij in 1993 wereldkampioen werd. Nadat Armstrong in 2013 had gezegd dat hij op grote schaal doping had gebruikt, moest hij zijn zeven Tour de France titels al inleveren. Het weer in het noorden zwaar bewolkt met misschien wat regen.